Mariette Krol met het NOS Journaal. Groep IS. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat geld toegezegd in Londen. Hij was daar bij een bijeenkomst over landmijnen... op uitnodiging van de Britse prins Harry. Het extra geld is bedoeld om mensen in Syrië te trainen... in het opsporen en ontmantelen van de mijnen. Koenders noemde de mijnen en booby traps die IS-strijders achterlaten... dodelijke rotzooi. De politie mag smartphones niet zomaar onbeperkt doorzoeken. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak over een drugsmokkelaar die werd veroordeeld nadat de politie op zijn telefoon belastend bewijs had gevonden. Het doorzoeken van een smartphone mag alleen als de privacy daarmee niet te ernstig wordt geschaad, oordeelt de Hoge Raad nu. Opnieuw zijn in Venezuela honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen president Maduro. De demonstratie liep uit de hand toen de politie metrostations en het soort centrale plein in de hoofdstad Caracas afsloot, waar de tegenstanders van Maduro bij elkaar wilden komen. De politie gebruikte traangas, pepperspray en waterkanonnen om de menigte uiteen te drijven. Leden van het parlement hadden opgeroepen tot het protest en deden er ook aan mee. Venezuela zit in een diepe economische crisis. En president Maduro probeert de rechten van de oppositiepartijen steeds verder te beperken. De Nederlandse overheid bouwt zijn belang in verzekeraar ASR verder af. De staat doet 20 miljoen aandelen in de verkoop en is daarmee zijn meerderheidsbelang kwijt. In 2008 werd ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd... om het omvallen van belangrijke financiële instellingen te voorkomen. Inmiddels is het bedrijf weer gezond... en de aandelenverkoop levert de schatkist waarschijnlijk een half miljard euro op. Het weer, vannacht kans op mist, ongeveer 5 graden... De komende dag koeler dan de afgelopen dagen. Er kan wat regen vallen en de temperatuur ligt tussen de 10 en 13 graden.